Gert Kluk met het NOS Journaal. Twee Belgische F-16's hebben boven de Noordzee in de buurt van de Waddeneilanden twee Russische bommenwerpers onderschept. Toen de twee toestellen door de geluidsbarrière gingen, hoorden mensen in het noordoosten van Nederland een knal. België is momenteel verantwoordelijk voor het bewaken van het luchtruim in de hele Benelux. De Russen vlogen later door naar het Verenigd Koninkrijk. Daar werden ze gevolgd door de Britse luchtmacht. De man die zuur gooide in het IJsseland ziekenhuis in Capella aan de IJssel moet naar een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank heeft de 26-jarige man uit Gouda volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij werkt op de afdeling logistiek van het ziekenhuis. Vorig jaar verspreidde hij een ontsmettingsmiddel omdat hij werd gepest. Drie mensen ademden dampen in en hebben blijvende klachten aan hun luchtwegen. Na mislukte onderhandelingen tussen schuldeisers en de Britse overheid valt vandaag het doek voor bouwbedrijf Carillion. De bouwgigant is goed voor 45.000 banen wereldwijd, waarvan 20.000 in Engeland. In Groot-Brittannië is het onder meer betrokken bij de bouw van ziekenhuizen. Ook doet het mee aan de bouw van een hoge snelheidslijn en de aanleg van een ringweg. Het is voor de werknemers van Carillion en andere partijen nog onduidelijk hoe het faillissement verder wordt afgehandeld. Een bommelding in november vorig jaar bij een kinderdagverblijf in Breda was een kwajongensstreek, zegt de politie. Het was al snel duidelijk dat er kinderen achter de dreigementen zaten. Met hen is een stevig gesprek gevoerd, ze worden niet vervolgd. De politie zegt niets over hun leeftijd en hoeveel erbij betrokken waren. Toen de bommelding werd gedaan waren er in het kinderdagverblijf 60 kinderen en begeleiders.